Femke met het NOS Journaal. Drie EU-ministers van Buitenlandse Zaken onderhandelen in Oekraïne nog altijd over een politieke oplossing voor het conflict. Ze stellen een overgangsregering voor, een grondwetsherziening en vervroegde verkiezingen. De ministers uit Polen, Duitsland en Frankrijk hebben eerst gepraat met president Janukovic en daarna met de oppositie. Inmiddels is de delegatie weer bij de president. Oppositieleider Klitschko hoopt dat er in de loop van de nacht een akkoord wordt bereikt. Een deel van het vlees dat slachterij van Hattem uit Dodewaard moet terughalen is in Duitsland beland. Het gaat om 19.000 kilo, dat melden Duitse media. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verdenkt het bedrijf ervan goedkoper paardenvlees in rundvleesproducten te hebben verwerkt. Het verdachte vlees zou in 2012 zijn geleverd in Noord-Rijn-Westfalen. Er zijn geen aanwijzingen dat het vlees nog in de handel is. Brazilië zet tijdens het WK voetbal in juni zo'n 150.000 agenten in om de veiligheid te garanderen. En daarnaast zullen er ook nog zo'n 20.000 particuliere beveiligers actief zijn. Er is ruim een half miljard euro uitgetrokken voor alle veiligheidsmaatregelen. De Wereldvoetbalbond FIFA is tevreden met de inzet, houdt nog wel rekening met protesten. Het treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht heeft ook morgen nog last van de reparatie van een kapotte wissel bij Den Haag. Volgens ProRail kunnen op het traject maar twee treinen per uur rijden in plaats van vier. Gisteren bleek tijdens een controle dat vier wissels niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Zij moesten direct worden vervangen. Het weer. Het is bewolkt en het regent nog wel even. In de loop van de nacht wordt het even droog en het wordt ongeveer 5 graden.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 So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked.